Mariel Hageman met het NOS Journaal. Na lieten de Olympiërs onder aanvoering van Irene Wust en Sven Kramer zich toejuichen door het publiek. De sporters landen rond 5 uur op vliegveld Eelde. Het toestel vertrok met een uur vertraging vanuit Sochi omdat het daar druk was op de luchthaven. Ze gingen vervolgens met bussen naar Assen. Langs de route stonden veel mensen om hen toe te juichen. De gieterij van de failliete aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl gaat nu ook dicht. Woensdagochtend wordt er begonnen met het stopzetten van de werkzaamheden. Volgens de curator staat vrijdag alles definitief stil. De gieterij werd na het faillissement eind december als enige onderdeel nog draaiende gehouden... in de hoop dat het bedrijf een doorstart zou kunnen maken. De curator stopt nu met de gieterij om de schuldenlast niet verder te verhogen. De politie maakt in het oosten jacht op twee inbrekers die vanmiddag in Enschede een man hebben neergeschoten op een camping. De twee, een man en een vrouw van 25 en 19, zijn volgens de politie erg gevaarlijk. Ze worden onder meer verdacht van zware mishandeling, ontvoering en een reeks overvallen. Zo hebben ze op 10 februari in Meppel bij een vrouw van 52 ingebroken. Ze hebben hun slachtoffer mishandeld en daarna ontvoerd. De vrouw werd een dag later in een bos in Lelystad achtergelaten. Acteur Harold Ramis, die bekendheid kreeg met zijn rol in de film Ghostbusters, is op 69-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een zeldzame vaatziekte en stierf thuis in Chicago. Ramis speelde een van de zelfbenoemde geestverdrijvers in Ghostbusters uit 1984 en het vervolg uit 89. Daarnaast had hij rollen in Stripes, As Good As It Gets en Knocked Up. Ramis was ook achter de camera te vinden als schrijver en regisseur. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 5. Morgenochtend eerst nog wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Aan zee neemt de wind toe tot krachtig.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 en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Wil je dansen, Rosalinde, wil je dansen heel de nacht? Kom mijn liefste, mijn beminde, hierop heb ik lang gewacht. Laat me jou de liefde leren, laat ons niet meer wachten, want... Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Maar ik durf niet te dansen, mijn liefste de nacht is zo duister en koud. En ik hoor vier ruiters rijden daar buiten door donkere woud. Ze komen op magere paarden. Ze hebben geen haast en geen tijd. Ach, waarom zijn ze gekomen? Ik wil er mijn liefste niet kwijt. Laat ons lachen, Rosalinde, het zal de wind in de schoorsteen zijn. Niemand zal ons beiden vinden, drink de liefde en de wijn. Niemand zal ons beiden deren, vul het glas tot aan de rand. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Maar hoor je die hoeven daar buiten? Ze rijden over het land. En achter de vier ruiters staan steden en dorpen in brand. Och kon ik jou toch maar behouden, bleef jij maar bij mij voor altijd. Maar ik hoor ze nader komen en ik wil er mijn liefste niet kwijt. Kom mijn kleine Rosalind, dat zal de storm in de bomen zijn. Jij bent immers mijn beminde, klink en drink de rode wijn. Maak je lokken en je kleren los en reik me nu je hand. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Nooit zal ik meer bij jou gaan liggen. De ruiters gaan jou niet voorbij. Ze komen mijn liefste halen, och kwamen ze ook maar voor mij. Het wordt al dag in het oosten, mijn liefste nu is het je tijd. Ik hoor vier ruiters rijden en ik wil er mijn liefste niet kwijt. kleine Rosalind, ik zal aan je denken dag en nacht. Eenmaal zal ik jou weer vind, ik weet dat jij dan op mij wacht. Mocht ik soms niet wederkeren, schenken ander dan je hand. Nu vaarwel, ik moet marcheren voor het lieve vaderland. Nu vaarwel, ik moet marcheren voor het lieve vaderland. Prinsen God, waarom moet hij sterven? Waarom is de wereld zo vreed? Waarom komen ruiters gereden, vier ruiters met oorlog en leed? Waarom laat u mij van hem houden, als u ons toch hiermee weer scheidt? Ik moet daar een kind van hem dragen, en ik wil er mijn liefste niet kwijt. time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best.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 We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en er bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moeder in door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine honderd verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke edels die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruid kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar twintig vers en hoeper de voet zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Twee om en één tartaar. hier, trojka Een liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paar. Trojka hier, Oei, hoe staat genaar.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 She could clean the house for hours down the shady street, screaming all the way. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan on the rooftop where she climbed when all the laughter grew too loud. curtsied to the man who reached and offered her his hand and led her down to the long white car that waited past the crowd. Yes, at the age of 37, she knew she'd found forever as they rode along through Paris Ja, ja, ik hoop dat jullie genoten hebben. Een hele, uh, ik ben Golden CFM. en uh, hele fijne avond nog. En uh, ja, straks eh, hebben we Sima, of, eh, CFM Sima.